aan borst. In je togense leverworst. 18 jaar is een schaamlip met apenhaar. Ja, rond van borst. In je togense leverworst. 18 jaar, hoe krijg je het voor elkaar? Ausländer. Und sie war, und sie war schon fast 18 Jahre. Rund vom Brust in die Arsch eine Leberwurm. Ja, und sie war, und sie war schon fast 18 Jahre. Rund vom Brust, aber Cornelius hat das gewusst. je toch zijn leven lost. 18 jaar is een schaamlip met apenhaar. Ja, rond van borst, in je toch eens worst lost. 18 jaar